7 uur. moet met het RWS Journaal. De rechter heeft een streep gehaald door een proef in Nieuwegein... waarbij winkels naast hun eigen diensten ook alcohol mochten aanbieden. De gemeente stond er bijvoorbeeld een kapper toe... om een wijntje te schenken tijdens het knippen. De Sluitersunie had een zaak aangespannen tegen Nieuwegein. Volgens de rechter kan een gemeente alleen onder bijzondere omstandigheden afwijken van de regel dat er in winkels geen drank mag worden geschonken. En daarvan is hier geen sprake, oordeelt de rechtbank. Morgen, een dag voor Zwarte Zaterdag, staan er waarschijnlijk al lange files richting vakantiebestemmingen, waarschuwt de ANWB. De eerste zaterdag van augustus wordt traditioneel Zwarte Zaterdag genoemd, omdat het een van de drukste dagen van het jaar is op de internationale snelwegen. De ANWB verwacht dat veel mensen de wegen op deze zaterdag willen mijden, waardoor het morgen al flink druk kan worden. Vooral rond Parijs en voor de Gotthardtunnel staan waarschijnlijk morgenochtend al files. Russische politici zijn boos dat verschillende Russische plaatsnamen op de Krim in Google Maps zijn vervangen door een Oekraïnse tegenhanger. De premier van de Krim zegt dat Google zich laat leiden door Russofobie. Het internetbedrijf noemt het een fout en belooft de wijzigingen terug te draaien. Waarschijnlijk zijn de aanpassingen doorgevoerd op basis van suggesties van gebruikers. Het veranderen van de plaatsnamen ligt gevoelig. De Krim hoorde bij Oekraïne, maar werd in 2014 ingelijfd door Rusland. En veel landen erkennen de Russische claim niet. Noodweer heeft vanmiddag in het noorden en oosten van het land wateroverlast veroorzaakt. In de omgeving van Kampen kwamen straten blank te staan en liepen kelderboksen vol. Ook liep de liftschacht van een appartementencomplex vol met regenwater. In korte tijd kwam 20 tot 30 mm regenwater naar beneden. Het weer de komende uren minder buien en meer ruimte voor de zon. Overwege de avond is het ongeveer 19 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, dan wel iets meer wind en een graad of 21. In het weekend net zo warm, 20 tot 22 graden. Wel droger en meer zon. Dit was het NWS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.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 Het is inmiddels eh, kwart over zeven. Tijd voor de evenement in Zandvoort voor de jeugd. Give me your love. Van 24 juli tot 5 augustus is er weer recreade. Eh, van 24 juli tot en met 5 augustus zullen twee teams aan de hand eh, eh, van twee verzonnen thema's activiteiten verzinnen om de twee weken te vullen. Elk team heeft een eigen locatie waarvan 10 tot 12 uur en van 2 tot 4 uur de kinderen van de, voor 1 euro per dag deel mee kunnen doen aan de activiteiten. Iedere vrijdag in juli zal er een toeristenmarkt plaatsvinden op het Gasthuisplein in Zandvoort. Tussen 4 eh, en 10 uur. Een zweervolle markt gericht op toeristen. <laughs> Ik heb hier <laughs> een beetje een lolletje. <laughs> Ik ga niet vertellen waarom, maar dat maakt niet uit. Een sfeervolle markt gericht op de toeristen en andere bezoekers. Op zondag 31 juli vindt de 10e editie plaats van een, eh, van een Nederlands mooiste evenementen voor klassiekers. Het Nationaal Oldtimer Festival heb ik het dan over. Het evenement is voor bezoekers geopend van 9 tot 6 uur. En tickets kosten 20 euro en in de voorverkoop 16 euro. Kinderen tot en met 5 jaar hebben gratis intree. En kinderen tussen de 6 en 14 jaar betalen slechts 5 euro. Ja, wij gaan weer verder met de muziek. Hier is uh, Cold Water van Major Lazer, Mo en Justin Bieber.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 And a stay show, yo. You know how it goes. What the girls like. I know what boys like. I know what they what the girls want. Like. I know what boys like. I know what for the girls like.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 Wij zijn inmiddels aangekomen aan de top 5 films. Dan beginnen we op nummer 5 daar staat Ice Age Collision Course voor 6 jaar en ouder. Deze is nieuw in de top 5. Op nummer 4, De Grote Vriendelijke Reus, 6 jaar en ouder, nieuw in de top 5. Op nummer 3, Finding Dory, 6 jaar en ouder, deze is 2 plekken gezakt. Op nummer 2, Huisdiergeheimen, deze is 6 jaar en ouder, nieuw in de top 5. En dan op nummer 1, Jason Bourne, deze is voor 12 jaar en ouder, deze is nieuw in de top 5 en tevens ook de snelste stijger.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 Maak ik je blij wanneer je huilt, voel ik me rijk wanneer je lacht mij. Breek ik het ijzer met mijn hand, voel ik me wijzer dan de krant van morgen. Ik zal voor je zorgen, kleine man. Lach het aan mij, dan zou jij eeuwig leven. Ik betover je voor het slapen gaan, spreek een goed woord en raak je aan. Engelenkoren zingen straks je naam. Nu ben je nog zo'n kleine vent, en zolang jij bent, ben ik voor jou en pas mijn leven aan. Maak ik je blij wanneer je huilt, voel ik me rijk wanneer je wacht naar mij. Breek ik het ijzer met mijn hand, voel ik me wijzer dan de krant van morgen. Zal voor je zorgen, kleine man, lach het aan mij dan, zou jij eeuwen I was too strong, you were trembling, you couldn't handle turn me up. met Sidney Sampson, Escape from Love. Ja, ik moet helaas alweer afscheid nemen, want het is 8 uur. Zometeen hoor je Alternative FM. Ik ben er volgende week weer. Wij gaan nog één nummertje draaien. Dat is van Willy William en Ego.